Goedemorgen, ik ben Dilke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftig ongeluk in Mexico-stad. Een metroviaduct is ingestort op het moment dat er een metro overheen reed. Het treinstel stortte met passagiers en al meters naar beneden bovenop een drukke weg. Er zijn minstens 15 doden en tientallen gewonden. Burgemeesters hebben nog veel vragen over het testen voor toegangssysteem kabinet wil zo'n toegangstest gaan verplichten voor uitjes als voetbalwedstrijden, concerten en dierentuinen. Ondertussen wordt er natuurlijk ook gewerkt aan hun normale openingsplan. En de burgemeesters zijn bang dat het allemaal nogal vaag wordt. Als je dit zo gaat eh, doen voor een relatief korte eh, tijd... Eh, dan moet je dat ook wel kraakhelder over de buren gaan, gaan brengen. Omdat mensen anders gaan denken, hé, hey, ik wil hierheen. Oh, dan moet ik een test hebben of toch weer niet. Dat vinden we eigenlijk wel het grootste risico wat op dit moment drijft. Maar ja, wanneer kan de boel weer open? Als het aan het Outbreak Management Team ligt, duurt dat nog wel even. Zij adviseren het kabinet om pas verder te versoepelen als het aantal ziekenhuisopnames met 20% is gedaald. Nu komen er nog elke dag te veel coronapatiënten het ziekenhuis binnen. Het OMT denkt wel dat de piek is bereikt. De Amerikaanse president Biden wil dit jaar ruim 60.000 vluchtelingen toelaten in de VS. Onder zijn voorganger Trump waren er 15.000 welkom. Biden had tijdens de verkiezingen beloofd meer mensen toe te laten... maar daar was nog niks van terechtgekomen. Amerikanen waren daar boos over. Daarop besloot Biden alsnog dat er meer vluchtelingen naar de VS mogen komen. Het weer bewolkt met buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt 11 graden en tijdens de buien een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad staat file tussen Wochnum en Hoorn 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Brokstukken kwamen op een lager gelegen weg terecht... en zeker één auto is onder het puin bedolven. Het dagelijks aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten... moet in een week tijd met 20 zijn gedaald... voordat er een volgende stap gezet kan worden met de versoepelingen. Dat staat in een advies van het OMT aan het kabinet. Het UWV loopt door een tekort aan artsen zo ver achter met het keuren van ziekgemelde werknemers... dat duizenden mensen onnodig lang thuis zitten terwijl ze eigenlijk alweer beter zijn, meldt het Financiële Dagblad. Intussen lopen de uitkeringen door. Het weer, buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Vanmiddag op wat zon, het wordt niet warmer dan een graad of 11. De staat open, je in je zeker van. Verwoestende woorden rollen uit je mond.